uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de grote flatbrand in Valencia zijn zeker vier doden gevallen, melden de Spaanse hulpdiensten. De brandweer zoekt nog naar 19 vermisten. De brand brak gisteren uit aan het eind van de middag... en binnen een half uur stond het hele flatgebouw van 14 verdiepingen in lichterlaaien. Mogelijk kwam dat door een bepaald bouwmateriaal dat was gebruikt. Booking.com verwacht een boete van 490 miljoen euro van de Spaanse mededingingsautoriteit. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het moederbedrijf van Booking. De Spaanse toezichthouder had een onderzoek ingesteld... omdat het boekingsplatform misbruik zou maken van zijn dominante marktpositie. De Rotterdamse politie zoekt naar getuigen van een incident woensdagavond bij een supermarkt. Een vrouw van 35 raakte toen zwaar gewond toen er door onbekenden een winkelwagen op haar werd gegooid. Waarschijnlijk vanaf een loopbrug. De vrouw ligt in het ziekenhuis. Hoe het met haar gaat is onbekend. Voor het eerst is een commerciële maanlander goed aangekomen op de maan. De Odysseus landde iets voor half één Nederlandse tijd bij de Zuidpool van de maan. De maanlander is van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines... en heeft zes instrumenten van NASA aan boord. De Odysseus werd vorige week gelanceerd met een raket van SpaceX. Andere commerciële maanlandingen mislukten tot nu toe. Een Portugese hond wordt niet langer erkend als de oudste hond aller tijden. Het Guinness Book of Records heeft de vermelding geschrapt... omdat niet goed valt te controleren of de hond die vorig jaar doodging... inderdaad 31 jaar oud was. Het record blijft nu in handen van een Australische hond... die in 1939 doodging, op een leeftijd van ruim 29 jaar.